Uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het LAMA. Volgens persbureau Reuters ligt er een conceptakkoord. Wat daar precies in staat is nog onduidelijk. Het Westen wil graag dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt... omdat het denkt dat het land kernwapens wil maken. Iran heeft altijd volgehouden dat de nucleaire activiteiten alleen maar draaien... om het opwekken van energie en medische toepassingen. In ruil voor de afbouw zouden de sancties tegen Iran worden opgeheven. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn rellen uitgebroken bij een traditionele mars. Protestantse betogers gooiden met flessen en stenen naar agenten... toen die hen tegenhielden bij de ingang van een katholieke wijk. Een meisje van 16 raakte zwaar gewond toen een auto op de menigte inreed. De bestuurder is opgepakt. Verder raakten tien agenten gewond. Met de traditionele oranje marsen herdenken protestanten de slag aan de Boyne uit 1690. Die werd gewonnen door de protestantse koning Willem III. Katholieken zien die overwinningsmarsen als een provocatie. De politie doet onderzoek naar een agent uit Almere... die een arrestant geboeid heeft laten meerennen met een politiemotor. Dat is te zien op een filmpje dat op Facebook is gezet. Een politiewoordvoerder zegt verrast te zijn door de video... en geeft aan dat dat zeker niet de manier is... waarop de politie met verdachten omgaat. De man was aangehouden omdat hij een valse identiteit had opgegeven. Blueslegende B.B. King is in mei niet vergiftigd voor hij stierf. Dat zegt de patholoog-anatoom in Las Vegas... die het lichaam van de zanger en gitarist heeft onderzocht. Twee van zijn elf kinderen hadden om een autopsie gevraagd. Zij vermoeden dat hun vaders dood was versneld door gif... dat hem was toegediend door zijn manager en zijn persoonlijke assistent. Het weer het is bewolkt, 17 graden, af en toe valt er regen. Komende dag begint grijs en regenachtig. Smiddags breekt vanuit het noorden de zon door en wordt het 20 graden.